En Griekenland is al die huisjes wit en scheen die zon en al die straten. Die stoelen staan daar buiten en op tafels praat die mensen tot laat. Een velde dans die meisjes rooi rooirokkies en kaalvoet. Een visserman stap krom voorbij, hij glimlacht voor allemaal wat hem Een Griekenland verkleurt die middagzon, die helder lucht en geel oranje. Een bruiloftspaar die glimlach en hul drink op geluk, een glas champagne. Bezoek elders in een straatcafé, kies speel daar voor verliefde paarkies. straks achter zulten ihrer Lieblingsstreiki. Moin.